achter mijn bakkie stuur ik alle plaatjes zo de eter in. Op mijn gemakkie draait mijn bakkie en bezorgt mijn vrienden goede zin. Op mijn gemakkie achter mijn bakkie, iedereen die luistert is tevreden. Ja, naar mijn bakkie dat geen bakkie. Luistert zelf de PTT. Ik heb hem niet te duur gekocht, zijn oude baas die werd gezocht. Die draaide met zo'n twintig wat. Ze noemen mij de kleine muis, de bak staat in het achterhuis. Ik heb nooit stuur ik alle plaatjes zo de eter in. Op mijn gemakkie draait mijn bakkie en bezorgt mijn vrienden goede zin. Op mijn gemakkie, achter mijn bakkie, iedereen die luistert is tevreden. Ja, naar mijn bakkie, dat fijne bakkie luistert zelfs de PTT. heel Hilversum 1, 2, 3, 4 luistert er toch niemand hier. Ze stemmen graag af op mijn bak. Ik draai de plaatjes op verzoek. Hollands is hier zoete koek. Mijn sprietje, dat staat op het dak. Op mijn gemakkie, achter mijn bakkie Stuur ik alle plaatjes zo de eten in. Op mijn gemakkie draait mijn bakkie en bezorg mijn vrienden goede zin. Op mijn gemakkie, achter mijn bakkie, iedereen die luistert is tevreden. Ja, naar mijn bakkie, dat fijne bakkie. Luistert zelfs de PVV.